Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uit Egypte komen berichten over de arrestatie van leiders van de moslimbroederschap... de beweging van de afgezette president Morsi. Het zou gaan om de voorzitter van de politieke tak van de moslimbroederschap... en twee naaste medewerkers. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn er plannen om in totaal 300 moslimbroeders op te pakken. Ook Morsi zelf zit waarschijnlijk vast. Op verschillende plekken in Egypte zijn rellen uitgebroken. Tegenstanders zijn slaags geraakt met aanhangers van Morsi. Bij het geweld zijn zeker tien doden gevallen. Dat gebeurde in de steden Alexandrië, Marsamatrou en Minya. In de stad Fayoum zijn kantoren van Morsi's partij aangevallen. De gebouwen werden geplunderd en in brand gestoken. In Cairo wordt nog steeds massaal feest gevierd op het Tahrirplein. President Obama wil dat de militairen in Egypte zo snel mogelijk de macht overdragen aan een democratische burgerregering. We kiezen geen partij in het conflict, we willen alleen dat wetten en democratische regels worden gerespecteerd, zei hij. Obama vermeed het woord staatsgreep. De Amerikaanse regering mag geen landen steunen waar een gekozen leider is afgezet door een staatsgreep. Obama bekijkt wel of het militair ingrijpen van gisteren gevolgen moet hebben... voor de militaire en economische hulp aan Egypte... die een waarde heeft van meer dan een miljard euro. In Deventer heeft wethouder De Jager een motie van wantrouwen overleefd. Ze was onder vuur komen te liggen door een uitzending van Nieuwsuur... waarin ze aankondigde dat ze werklozen en vrijwilligers wil inzetten in de thuiszorg. De motie van wantrouwen kreeg steun van de hele oppositie... maar niet van de collegepartijen in Deventer. Wel werd een motie van treurnis aangenomen. De wethouder bood haar excuses aan voor de uitspraken. Ze benadrukte dat de verzorging van ouderen en hulpbehoevenden... een taak blijft voor professionals. Het weer, vannacht kan het nevelig worden, minimaal rond 13 graden.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 Je hoorde Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood... in een succes dat ze 1966 hadden. En dit is al het begin van de nacht ging anders. Het muziekprogramma van de VARA op Radio 1... met inderdaad een in memoriam van Maarten van Roosendaal. Een klein in memoriam. En dat hebben we zo om en bij de klok van kwart voor drie. Ook uh, rond dat tijdstip aandacht voor de overleden jazzpianist Paul Smith. Vandaag werd bekend dat hij op 92-jarige eh, leeftijd is overleden. Iets zo'n bekende man, maar wel een grote onbekende achter de schermen. Bijvoorbeeld eh, begeleider geweest in de hoogtijdagen van Ella Fitzgerald. Nou, en als je dat bent, dan ben je toch wel iemand, dacht ik zo. Verder aandacht voor die lijst die eh, samengesteld wordt... onder auspiciën van de EBU, namelijk de World Music Charts Europe. De 30 best verkochte langsverplaat op gebied van eh, wereldmuziek. Niet alle die 30 LP's gaan we draaien, maar wel even een blik op die lijst... en daar een aantal interessante issues eruit. Het vervolg eh, is er van de leukste bandjes uit Spijkers met Koppen van afgelopen seizoen. Maar tussendoor ook nog andere opnamen eh, uit het rijke VARA-archief. Nou, dat zijn zo'n aantal dingen die je de komende nacht mag verwachten... hier bij de VARA op Radio 1. De Tom Tom Club, dat is een band die in de jaren 80 behoorlijk populair was... maar ze waren eh, afgelopen avond in Nederland voor een optreden. Ze bestaan nog steeds, die Tom Tom Club. de Tom Tom Club. De Tom Tom Club. En dat had niets met het eh, navigatiesysteem te maken, want dat kwam pas decennia later. Je hoorde de Tom Tom Club, een eh, afscheiding van de Talking Heads. Mannetje en vrouwtje waren zij. Dat wil zeggen, ze waren een echtpaar. Deze twee lieden die de Tom Tom Club vormden... en die hadden in de jaren tachtig een hele grote hit met het de woorden Rapping Hood. Maar zoals je gewend bent in de nacht klinkt ons... en daarom heet het programma ook zo... krijg je af en toe minder bekende trek van het gezelschap te horen. In dit geval ging het om Genius of Love. Ook een eh, hitje geweest voor deze Tom Tom Club. En de bent u trad af op afgelopen avond in 013. Eh, en dat, eh, nee, niet in 013, maar in de Melkweg. De oude zaal daar van de Melkweg in Amsterdam. Ja, hoe kom ik op 013? <laughs> Omdat ik nu naar Tilburg ga. Dat was afgelopen weekend niet in 013, maar op een Weiland in Tilburg. Het optreden van Matis Yahu. Zanger is afkomstig uit Israël en hij trad op tijdens eh, Festival Mundial. Wat hij nu gaat zingen heet Jeruzalem. short day. We will return with no delay. Picking up the bounty and the spoils on our way. We've been traveling from state to state, and them don't understand what they say. 3,000 years with no place to be, and them want me to give up my milk and honey. Don't you see? It's not about the land or the sea, not the country, but the dwelling of His Majesty. Jerusalem. temple and a crown of glory. Years gone by, about 60. Burned in the oven in the century. And I guess tried to choke, but they couldn't choke me. I'm not night that. I will not fall asleep. And I'm from overseas. Yes, they're trying to be free. Erase the demons out of our memory. Change your name and your identity. Afraid of the truth and the dark history. Why is everybody always chasing me? Cut off the roots of your family tree. Don't you not the way to be. Jerusalem caught up in these ways, and our world's gone crazy. i don't know it's just a face. Case of the Simon says, if I forget the truth, then my words won't penetrate. Babylon burning in the place, can see through the haze. Chop down all of them dirty ways. That's the price that you pay for selling lies forget you. Let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem. nog eh, te zien en te bewonderen geweest op Festival Mondial in Tilburg. De Hebreeuwse zanger uh, eh, Mattis Yahu heet eigenlijk eh, Paul, Matthew Paul Miller. Maar hij is dus beter bekend onder die Hebreeuwse artiestennaam Mattis Yahu. Hij maakte in 2006 een album. En van die cd liet ik je luisteren naar het nummer Jeruzalem. Mattis Yahu dus. Zo dadelijk aandacht voor blaasmuziek muziekkorpsen <laughs> en dergelijke. Nou, het, het, valt dan mee hoor. Je krijgt in ieder geval dadelijk een, uh, dat is wel heel opvallend, een muziekkorps uit eh, India te horen. Verder ook nog aandacht voor blazersecties in uh, popmuziek. Maar eerst even deze eigen opname. Komt uit 2010, 15 november van dat jaar was de man in hoogsterre persoon te gast bij het ochtendprogramma van Giel. Populair in Frankrijk. Hij zingt daar zijn songs in de Engelse en in de Franse taal. Hier is die Ben l'oncle soul. I'm gonna fight him off. I'll save a nation I'll because. don't want drie jaar geleden deze opname van Ben Loncle Soul. Die had toen een album gemaakt en daarna heeft hij eigenlijk eh, weinig van zich laten horen. Maar het zou kunnen zijn dat hij zich op dit moment intens aan het voorbereiden is... voor het maken van een nieuw album. En zo ja, dan zal je hem volgend jaar op uh, menig popfestival wel weer zien tegenkomen. Ben Loncle Soul, dus 2010 en Seven Nation Army... Een nummer dat oorspronkelijk van de White Stripes is. Ik had het al aangekondigd. Je krijgt de komende pakweg 10 minuten blaasmuziek voor je oren. Allereerst neem ik je mee naar India, Jaipur. En Jaipur is trouwens de hoofdstad van de provincie Rajasthan. En dat ligt in het noorden van India. Even eventjes degene bij te spreken die... Eh, de topografie uit van de middelbare school vergeten zijn. Eh, daar komt deze band vandaan. Ze noemen zich daarom ook de Jaipur Kawa Brass Band hebben net een album gemaakt onder de Engelstalige titel Dance of the Cobra. En daarop deze merkwaardige arrangementen van een nummer dat heet La La Gal Jan Kea Hein Lagou. En dat is dan van de LP Dance of the Cobra van het gezelschap Jaipur Kawa Brass Band. En dat is dan zo'n album dat je tegenkomt in die lijst van wereldmuziek, de World Music Charts Europe. Het gezelschap komt, zoals ik al zei, uit eh, India. En eh, zal ik de titel nog een keer doen? Ik heb geen idee wat ik aan het zeggen ben. Dus, eh, maar voor de volledigheid, Lal Lal Gal Jan Ke Hein Lagu. En ik kan je geruststellen, aan het eind van de uitzending... tenminste, dat is de planning. Als alles volgens plan verloopt, dan komt de muzieklijst van deze nacht... klinkt anders keurig op de website te staan. Nog meer blaasmuziek. sky. Gonna get me some of that old sweet road. I'm singing, hidey, hidey, hidey, hidey. Oh, oh. I've been down so long. Bottom look like earth. Once I thought that second saves was not enough to feel now I offered all I got, and that ain't no way to live. Being taken by the ones who got the hide it. Oh. I met the devil. He was mighty slick. Tempted me with worldly goods. He said, "You can have your pick." But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, "Thank you very kindly, but I'm in too great a Klinkt anders met Roel Koeners. It's a de is Band, in de jaren 70 En ze bestaan nog steeds en ze treden nog steeds op. Hebben nog geen overvolle agenda sinds we weer zijn gaan optreden. Want eh, voor zover mij de informatie bereikt... 13 oktober dan geven ze een eh, optreden in eh, Club Bantam... Een hoog, hoog ligt dat. En hoog dat kan je wel vinden tussen Enkhuizen en Hoorn in de provincie Noord-Holland. Weer een beetje topografische kennis erbij. <laughs> het wordt een leerzame uitzending op die manier. Uh, de Dismans Band dus die nog steeds bestaan met eh, zanger Jacques Kloes... die daar nog steeds verantwoordelijk is voor de zang. En het schijnt nog steeds eh, dolle pret te zijn als de band optreedt... met de blazerssectie. Matter Effects hoorde je dus inderdaad uit de jaren zeventig. Van iets vroeger datum, begin van de jaren zeventig... hoorde je Blood, Sweat Tears met de compositie van Jerry Coffin en Carole King van de derde LP van Blood, Verantiers, het nummer Heidi Ho. Eva de Roveren, daar komt ook een nieuw album van uit. Maar daar moeten we nog even op wachten, want dat zal dan... Eh, weg ver na de zomervakantie zijn, oktober of zo. Maar er is wel alvast een nieuwe single van eruit gekomen. is uit Vlaanderen. En die nieuwe single heeft als titel Brekend Glas. Dit ben ik. Dit is jouw droom. Het is alles waar je om. rest van dat album van haar ook zo klinkt... dan, dan wordt het nog wel eens wat. <laughs> Dan wordt het een mooi album inderdaad. Even erover, er komt dus een nieuwe cd van haar uit... en dat zal in oktober zijn. En voor die tijd is het nog even genieten van deze single... onder de titel Brekend Glas. Optredens doet ze ook nog eh, tussendoor. maar ja, voornamelijk in, eh, in Vlaanderen is dat dan. Komend weekend staat ze in Gistel in het eh, cultureel centrum Zomerloos. Maar wat ook interessant is, want daarvan weet ik dat een hoop Nederlanders daar naartoe gaat, gaan. Dat is 23 eh, juli. Dan staat ze op een van de podia van de Gentse feesten. Ik ben er ook een keer geweest. heel gezellig daar, die Gentse feesten. Even erover, die daar dus ook eh, een van de zeer vele attracties zal zijn... gedurende die bijna tien dagen dat dat duurt, die Gentse feesten. Brekend glas, daarover gesproken... I love the sound. Niklo. Uit nou, de jaren 80 was dat. Je hoorde Niklo met de I Love the Sound of Breaking Glass. En dat was dan een, eh, ja, een paar persiflage op een liedje dat David Bowie eerder had gemaakt... onder de titel Breaking Glass. Niklo dus, nog steeds actief. En eh, ja, mocht hij toevallig in eh, Londen zijn volgende week... hij gaat daar een optreden doen in een, op een festival. Ja, daar hebben ze ook leuke festivals. Hyde Park... Vrijdag de 12e met daar onder andere optredens van eh, Elton John, Ray Davis en Elvis Costello. Gabriel Eplin is er ook. Dus het zijn niet alleen maar oude heren, <laughs> maar ook jonge meisjes die er zullen optreden. En in de categorie oude heren is dan eh, Nick Lowe aanwezig... die eh, daar meerdere van zijn successen zal zingen. Nick Lowe dus hier met Sound of Breaking Glass... Broken Glass Heroes. Dat is een club mensen die afkomstig is uit Antwerpen. Antwerpen dus deze Broken Glass Heroes. Een nummer van een LP die ze in 2010 maakte. Dat album heette Grandchildren of the Revolution. En ik liet je de band horen met het nummer Delphanek. Over een uur of tien, cabaret hier in de nacht klinkt anders. mannen, wat heet een drie heren. Als je ze zo op de hoes zit, ziet strak in het pak. De Delphonics met Ready or Not uit 1968, geproduceerd door Tom Bell. Zo dadelijk dus cabaretfragmenten. Een cabaretfragment uit het eh, Nederlandse cabaretverleden. Maar eerst even aandacht voor Bob Dylan uit 1964. Dit je kent meerdere versies, maar dit is het origineel van de meester. With God on our side. Oh, my name. It ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up there, the laws to abide, and that the land that I live has God on its side. All oh, the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charged, the Indians fell. The cavalry Oh, the country was young with God on its side. The Spanish American War had its day, and the Civil War, too, was soon laid. and the names of the heroes I was made to memorize with guns in their hands and God on their side. The First World War, boys. It came and it went. The reason for fighting I never did get. But I learned to accept it, accept it with pride for you don't count the dead when God's on your side. The Second World War came to an end. We forgave the Germans and then we were friends. Though they murdered six million in the ovens they fried, the Germans now to have God on their side. i Learn to hate the Russians all through my whole life. If another war comes, it's them we must fight. To hate them and fear them, to run in to hide. And accept it all bravely with God on my side. But now we got weapons of chemical dust. If I Then fire them we must. One push of the button, and it shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side. through many dark hours. I've been thinking about this that Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you. You'll have to decide where the Judas Iscariot had God on his side. So now, as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion tell. The words fill my head and they fall to the floor. That if God's on our side, He'll stop the next war. Dat was Voor de 141-jarige mevrouw de jongste uit Klimmen... draaiorgel de Samaritaan met een vrolijke psalmenpotpourri. En dan nu in Godswonder Plus tijd voor de gospelgroep van de week... Wij begroeten vandaag de New Positivo's uit Ridderkerk. Goedemorgen. Heren, welkom. Wie van jullie tweeën ontdekte de heren het eerst? Tegelijk. Tegelijk. Dat ging precies tegelijk. Ja. En dat was vorige week zondag. Eh, nee. Ook zo mooi. Nee, nee. Zondag. De zondag daarvoor was dat. De zondag daarvoor? Ja, De zondag voor je vorige week zondag? De zondag daarvoor. Zijn wij alweer twee hele weken in de Heer? Twee weken. Het lijkt al een eeuwigheid. Hè? Lang, hè? Wij hadden die avond gespeeld in de Kale Bas in Slikkenveer. Freddy en his ruigpoten, zo heten wij toen dus nog. Kan u nagaan. Maar ja, dat liep niet, hè. Toen hoor, hè? Twee optredens in de vier maanden. En elke avond werden wij verschrikkelijk dronken. En stonend. En misschien ook nog wel homoseksueel. Wie zal het zeggen? Want wij hadden geen oog voor de heren. Want wij zaten ook al maar achter de wijven aan. Ja, dat zeg ik, hè. Ja. Dat zeg ik. Ja, dat zeg ik, dat zeg ik toch ook. Wij hadden geen oog voor de heren. Ja, fijn. Maar de heren had wel oog voor jullie. Ja. ja. En hij veranderde ons leven. Want na ons trad op de groep Total Los, had nooit vergeten, heavy metal muziek. Tenminste, zo kenden wij die knakkers. Maar die bleken ineens overgegaan op gospel en de Holy Child te En een succes die boken. Nou, nou. Akelig. En ik zeg tegen Karel, ik zeg, joh, met één slidegitaar daarbij maken wij dat soundje ook. Want wij hebben precies dezelfde installaties, nou, die gozers. Diezelfde nacht schrijven wij onze eerste gospel. De volgende morgen, hup, maken wij er een demootje van. En nou ja, dat is dus eh, deze single, hè? Het is dus echt een wonder, hè? Dankzij de heren. Ja, en dankzij de heren van Sinalco, onze nieuwe platenmaatschappij natuurlijk. Ik bedoel, toen wij nog bij de heren van Tapioca Records zaten... die heren, nou, die deden daar een moer aan. hun uit, gij moer mogen zij uit, met hun tongen afbijtend. Uh, zevenmaal, zeventigmaal. Minstens. Door een brandend braambos moeten kruipen. Al die gasten bij Tapioca Records. En, Robbie van Zon dan, hè? Fijn, En mogen Robbie van Zon, onze vorige manager... die wij 2000 pieken hebben betaald voor promotiefoto's... die we nooit gezien hebben... die er met ons busje vandoor is gegaan met drie versterkers erin... En dan Mogen hij zijn hart, zijn hart tot in lengte der dagen en jaren... Uh, de, uh, in olie drinken, druipen en van de duivel bezeten. Fijn. En nog veel... Uh, maar nu zullen jullie de heren niet meer loslaten, denk ik zo. Hè? Nee, kijk, ja, kijk. Dat is nou voor een vraag. Dat zou een zonde zijn. Natuurlijk. Zeker net nou dit singeltje een beetje begint te lopen. Nee, kom, voorlopig blijven wij nog mooi in de heel. Fijn. Wel bedankt, heren. We zijn dus in de heer, hè? En dan komen hier ook voor de heer en mevrouw Van Wijk in Den Helder... voor hun 100-jarig huwelijksfeest. Goedemorgen. De New Positivo's met het wijnjaar nul. Dat ene glaasje rode wijn zou ook jij niet zo verstandig zijn. Jezus had genoeg aan wijn, daar hoef je niet voor in de kroeg te zijn. Jezus had genoeg aan wijn en dat behoeft geen kande cru te zijn. Jezus had genoeg aan wijn. Jezus zou ook nu tevreden zijn met een wijntje zonder flauwekul, zoals Jezus dronk in het wijnjaar nul. Als je weten wilt wie Jezus was, denk dan aan een blanco giropas. Jezus had geen bank of creditkaart, want zijn woord was al miljoenen waard. Jezus reed niet in een auto rond, had geen motor onder zijn kont. Dat zou trouwens onverantwoord zijn want s'avonds dronk hij liter stafelwijn. wijn. Jezus had genoeg aan wijn, daar hoef je niet voor in de kroeg te zijn. Jezus had genoeg aan wijn en dat behoeft geen de cru te zijn. Jezus had genoeg aan wijn. Jezus zou ook nu tevreden zijn met een wijntje zonder flauwekul, zoals Jezus dronk in het wijnjaar nul. En dan bracht hij daar alleen een lekker stukje droogbrood bij. Zo.